Als morgens de zon verschijnt en de dauwdruppel weer verdwijnt, komt er weer leven in de vallei. Dan kleuren de Alpen een zacht rode bloed de dennen in vriendelijke groet. De edelwijs die bloeit in stilte onvermoeid en dennen geuren in blauw-groene kleur. De derven die vragen, vergeet op mijn sneeuw en ijs niets is zo mooi als dit aardse paradijs. In strakke blauwe lucht, de wind is slechts een zucht. Beekjes kabelen zacht, daar beneden. De koebel klinkt er, zo speels en vrolijk. Als een koorzang vol melodie De vogels fluiten in het vrije buiten De dennen zingen zacht met hen mee De echo valt er als nergens ooit de sneeuw die is er met glans getooid. O mooie lentetijd, laat lang dit duren. Het doet vergeten die grilligheid. De koude winter met storm en sneeuw die kille dagen duren een eeuw. Laat schijnen die zonne met warm volle bloed. Laat bloemen bloeien, het doet ons goed. De beekjes, de bergen, ons aards paradijs met alpenklokjes en mooi edelwerk.